7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De burgemeester van Tilburg roept inwoners op om zaterdag niet massaal te komen winkelen in de binnenstad. Het is volgende week zondag moederdag. Tegen Omroep Brabant zei burgemeester Weterings dat met te veel mensen de anderhalve meter maatregel niet te handhaven is. Hij overweegt maatregelen te nemen als het toch weer te druk is in de winkelstraten. Dat was gisteren zo. Vorige week riep de burgemeester mensen ook al op om niet meer naar het centrum te komen. De burgemeester raadt mensen dringend aan door de week alvast een moederdag cadeau te kopen. De burgemeester van Breda, de Pla, verbaasde zich vandaag juist over de oproep van premier Rutte om de binnensteden te mijden. Je kunt volgens de Pla niet verwachten dat de winkels open kunnen blijven als er geen klanten mogen komen. Dat zei de Pla bij Omroep Brabant. De afgelopen 24 uur zijn er 69 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. En dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 94. Het officiële dodental staat nu op 5056. Het aantal ziekenhuisopnames steeg het afgelopen etmaal met 44, minder dan de helft van gisteren, toen waren het er 97. Het aantal coronapatiënten op intensive care afdelingen is 688, 20 minder dan het vorige etmaal gemeld. De grens van 700 bedden is vaak genoemd als een belangrijke, waar het aantal coronapatiënten onder moet blijven. Dan zou er pas versoepeling van de coronamaatregelen kunnen komen. En een judoka die in februari tijdens een Grand Slam toernooi in Parijs geblesseerd raakte, kan mogelijk nooit meer normaal lopen. De Nederlandse Tessie Savokals die uitkomt in de klasse boven 78 kilogram, raakte geblesseerd aan haar onderbeen. Ze liep onder meer een gescheurde zenuw op. Het weer. Lokaal kan een bui vallen. Later vanavond en vannacht zo goed als droog. En morgen ook. Dan breekt zo nu en dan de zon door. En het wordt van 12 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.